maar een woordvoerder van de legerleiding zegt nu dat elf militairen... een hersenschudding hebben opgelopen. Ze zijn naar militaire ziekenhuizen gebracht. Iran voerde een vergeldingsactie uit op een luchtmachtbasis... waar ook veel Amerikanen zitten... vanwege de liquidatie van een Iraanse generaal begin dit jaar door de VS. Er zijn afgelopen maand relatief minder pakketjes van webwinkels te laat bezorgd. Vooral in de Sinterklaasperiode ging het beter. Afgelopen 5 december kwam 3,5 te laat. In 2018 was het nog 5,5 Volgens onderzoeksbureau Q&A is dat deels te danken aan de reclamecampagne... waarin consumenten werden opgeroepen niet op het allerlaatste moment te bestellen. De bezorging van de kerstkaarten ging minder goed. Een derde van de Q&A-ondervraagden onderving de kaarten niet op tijd. PostNL zegt zich niet te herkennen in die cijfers. Bij het Nederlandse Rode Kruis is tot nu toe zo'n 1,2 miljoen euro binnengekomen... voor slachtoffers van de Australische bosbranden. Elf dagen geleden werd Giro 5125 geopend. Met dat geld worden lokale teams gesteund... die noodhulp, maar ook psychische ondersteuning aan de slachtoffers bieden. Het Wereld Natuurfonds zamelt geld in voor de dieren die zijn getroffen door de branden. Wierden geeft als eerste Nederlandse gemeente een bijzondere status aan graven van Molukse veteranen die meevochten in het Koninklijk, Koninklijk Nederlands-Indisch leger. Als hun lichamelijke resten de status van bijzonder graf krijgen, hoeven nabestaanden er geen grafrechten meer over te betalen en kunnen de graven niet zomaar worden geruimd.